Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meisjes van 13 tot 18 jaar zijn een stuk minder gelukkig dan jongens van dezelfde leeftijd. Dat zegt de kinderombudsman. Ze heeft onder meer gekeken naar het verschil tussen hoe kinderen zich online en offline voelen. daaruit blijkt dat het verschil tussen jongens en meisjes online het grootst is. Bijna een kwart van de meisjes geeft hun online leven een onvoldoende. Bij de jongens is het zo'n 14 procent. Uit het onderzoek komt ook dat meisjes vooral druk voelen door sociale media, online pestgedrag en het constant bereikbaar moeten zijn. Liam Payne wordt vandaag begraven in de buurt van Londen. Dat zeggen verschillende Britse media. De oudzanger van One Direction overleed vorige maand nadat hij van een balkon viel in Argentinië. Op verschillende plaatsen over de hele wereld waren herdenkingsbijeenkomsten waar fans heen kwamen om samen te rouwen en te zingen, zoals in Washington. I think it's important to surround yourself with people who understand what you're going through because if you don't, I like I almost feel like I'm going insane. The impact that he had and One Direction as a whole had on our lives, like I wouldn't have met the people that I met today. I wouldn't be doing what I'm doing in my career today. Ook de andere leden van One Direction zouden vandaag aanwezig zijn... bij de begrafenis van hun oud-collega Liam. De Amerikaanse ambassade in Kiev blijft vandaag dicht... vanwege een grote aanval van Rusland. De Amerikaanse overheid heeft aanwijzingen dat die er mogelijk komt. Het zou een wraakactie kunnen zijn... omdat Oekraïne toestemming heeft gekregen om doelen in Rusland aan te vallen met Amerikaanse raketten. En als je tijdens de donkere dagen behoefte hebt aan een digitaal haardvuurtje... en op zoek bent naar het beste van het beste, dan moet je deze hebben. Fireplace for Your Home is dit. En je kunt hem vinden op Netflix. De Volkskrant maakte een top 5 van de beste online vlammers. De winnaar is een klassieker uit 2008 van de grootmeester in het genre. George Ford schrijft de krant. Hij heeft ook de nummer 2 gemaakt. Dat is Fireplace for Your Home, de Birchwood Edition. Volgens de Volkskrant zijn ze zo goed door de heldere vlammen... de goed opgebouwde vuurtjes en de heerlijk knisperende geluiden zonder muziek eronder. Het weer nog, een grijze dag met in het hele land winterse buien... met harde windstoten en af en toe ook een klap onweer. Het wordt 4 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen door het slechte weer. De files lossen nu geleidelijk aan op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoofddorp en Hoogmade 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Huizen 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Verderop tussen Hilversum en Knopend Lunette 12 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. A44 naar Amsterdam bij Kaagdorp 8 kilometer met 10 minuten oponthoud vanaf Oestreest.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 stuur. L-E-A-L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 time This is ZFM. the time was on our side I've put in far too many years To let this pass us by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

instilled in a young mind, skills sublime, yours to mine. Just ah. 艰难。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 never shot from a fight typical Soft skin, red lips, so kissable Hard to resist, so touchable Too good to Zandvoort, op 106.9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 disagree